Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg? Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt.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 En in heel Nederland op DAB+. Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een middelbare school in Amsterdam neemt maatregelen na de schietpartij in een park in Nieuw-West. Donderdag was dat. Een van de doodgeschoten tieners zat op die school, meldt het parool. De school heeft extra toezicht geregeld en veiligheidsprocedures genomen. Ook beginnen de lessen morgen later, zodat medewerkers bijgepraat kunnen worden. In een huis in Heerlen is gisteravond een dode vrouw gevonden. Doodsoorzaak is niet bekend. Daar verwacht de politie pas morgen meer over te kunnen zeggen. Een man uit Landgraaf is aangehouden. Politie weet nog niet wat hij met de dood van de vrouw te maken heeft. De Israëlische premier Netanyahu is blij met de protesten in Iran... die nu al dagen duren. Hij ziet het als een kans om het regime omver te werpen. We staan achter het Iraanse volk, zegt Netanyahu. De demonstraties tegen de hoge prijzen begonnen in Teheran... maar zijn nu in het hele land. In Denemarken wordt woedend gereageerd op een bericht van iemand die president Trump kent. Een plaatje van Groenland in de kleuren van de Amerikaanse vlag. En wat verder opvalt is de timing. Het plaatje werd geplaatst na de Amerikaanse operatie in Venezuela. Afbeelding suggereert dat Groenland binnenkort aan de beurt is. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het zuiden droog en schijnt de zon. En elders is er een mix van zon, wolken en winterse buien. Het is 1 graad in het binnenland, 4 in het westen... en er waait een matige, aan zee krachtige westenwind. En dit was het nieuws op Slijm. Frans, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is uh, drie uur. Je bent bij Slam en verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is rustig. Twee vertragingen. A1 richting Amersfoort tussen Voorthuis en Oeverlaken. Daar 16 minuten. En de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Prins Klausplein.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 Hoi Hilke. Hilke Boersma. Lekker weekend vieren met de muziek van Slam. Zometeen een eh, throwback van Icona Pop en Charlie XCX. I Love It komt eraan. Na de nieuwe Afrojack. Dit is In My World. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful It's easier to see there ain't no difference in my Plus. En on your smart speaker. Speel Slam. Undressed hier bij Slam op zondagmiddag. Het is januari. Je luistert naar Slam. Dat doe je heel verstandig. Want hier maak je kans op een megaprijs aankomende week. En dat heeft alles te maken met wat je nu gaat horen. Ik loop even naar de andere kant van de studio. Er staat ook een microfoon aan. Luister even mee naar wat hier gebeurt. Hij is terechtgekomen op zwart. Dit is een roulette die net hoorde. En die roulette kan jou en nog drie vrienden naar de andere kant van de wereld sturen. Hoe dat exact in zijn werk gaat aankomende week...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 En om je te bedanken sturen we jou en nog drie vrienden... naar de entertainment hoofdstad van de wereld, Las Vegas. Je krijgt ook nog eens 2026 euro mee. En dat geld zet je op rood of op zwart dan kan het nog meer worden. En 2026 euro is al een heerlijk bedrag. Eh, het wordt de gok van je leven. Zet je alles op rood of op zwart. Jij en nog drie vrienden naar Las Vegas. Hoe maak je de kans op? Stuur Vegas, spatie, je leeftijd via een berichtje in de Slam app. Dus Vegas, dan een spatie en dan je leeftijd via een berichtje in de Slam app. Word je teruggebeld, dan maak je kans aankomende week. Eh, alle info vind je ook op slam.nl. En maak kans vanaf morgen hier bij Slam.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 Dan heb je waarschijnlijk dan één weekend gehad. is het allemaal gelukt? Heb je de biertjes, de fles wijn kunnen laten staan? Eh, hoeveel procent van de mensen zijn nu al gefaald? Zijn nu al de fout ingegaan? Hebben nu al opgegeven op de vierde dag eh, eh, Dry January? Het is onderzocht, je hoort het zo meteen. Hoeveel procent van de mensen die meedoen aan Dry January... zijn nu al gestopt? Je hoort het zo meteen hier bij Slam. En muziek onderweg van Jonas Blue, David Guetta... en ook Crazy Town komt eraan, in Butterfly. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Je begint dit jaar bij Slam. Met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainment hoofdstad van de wereld, Las Vegas. Er is één maar. Als je eenmaal in Vegas bent, wordt het alles of niets. 2026 euro casinogeld. Rood of zwart. Alles of niets. De gok van je leven. Vanaf morgen.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 Temperatuur daalt dan naar een graad of 1 in het eh, binnenland en 5 in het zuiden. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Twee vertragingen. De A1 richting Amersfoort. Tussen Voorthuis en Hoevelaken. 30 minuten daar. En de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 13 minuten. Ook aankomende werkweek veel sneeuw verwacht. Dus je baas voelt de bui al hangen. Eh, work from home hoor je zo meteen hier bij Slam. over me Did why would you try to ever put me second. You're just another group don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're. for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it die, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight, up, she take that. Put in hier bij Slam. Hey, hoeveel procent van de mensen die uh, meedeed aan Dry January... is daar nu al, <laughs> nu al, na drie dagen, mee gestopt? Heeft het nu al niet gehaald? Het is onderzocht en 16 procent van de mensen die meededen aan Dry January... is eh, nu al de fout ingegaan. Uh, David Guetta doet niet mee aan Dry January. Nee, hij doet een dry leven. Hij drinkt namelijk nooit alcohol. Daardoor eh, zeer productief. Heeft eh, geen last van hangovers. David Guetta nu bij Slam samen met Bibi Rexa. Hier is I'm Good Blue. sex appeal. I can sugar mama, come and dance with me.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 nieuwe muziek ontdek je op Slam. Offenbach, Miles Away. Nieuw. New music. Faithless and Disclosure, Insomnia. I used to work, thought I was going mad a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like geese. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers, but now I keep myself packed still the night. I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. so when it's black, that's insomniac. Take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack.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 Net zo goud als deze track. Golden, Hunter X en David Guerra. Nu bij Slam. I was a ghost, I was alone. Ha, 두어진 ha, 기속에 Given the throne, I didn't know feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see.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 stuck in fleeting moments. But if I'm being honest, you're still the only thing that matters in my life. Oh, in my life, hey. Eh? And even though I'm far away now, our bond will never break in somehow. The way I feel will never fade, it stays the same.